De aandelenkoers kelderde destijds snel toen bekend werd dat bestuursvoorzitter Nina Brink kort voor de beursgang een deel van haar aandelen had verkocht. Dat was niet bekend bij de beleggers en was daarmee misleidend, stelt de Hoge Raad. Met de uitspraak kunnen gedupeerden naar de rechter voor een schadevergoeding of een schikking. Het aantal mensen dat besmet is met de Mexicaanse griep neemt flink af, blijkt uit cijfers van het RIVM. Afgelopen week zijn 289 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 70 minder dan de week ervoor. Er zijn acht mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Die waren allemaal al ziek. Gemeenten, provincies en het Rijk gaan beter samenwerken om problemen in de krimpregio's op te lossen. In 40% van de gemeenten krimpt het aantal inwoners de komende 30 jaar. Er worden minder kinderen geboren en jongeren trekken naar de Randstad. Gemeenten proberen de krimp te bestrijden door flink bij te bouwen. Ze beconcurreren elkaar en daardoor wordt de leegstand en verpaupering in de regio alleen maar groter. De Nederlandse overheid loopt een risico van enkele honderden miljoenen euro's door de financiële crisis in Dubai. De overheid heeft voor dat bedrag exportgaranties gegeven aan Nederlandse bedrijven. De golfstaat heeft betalingsproblemen. Volgens het ministerie van Financiën in Den Haag is afgelopen zomer voor driekwart van de exportgaranties al een betalingsregeling afgesproken. De overheid moet maatregelen nemen tegen de crisis bij de woningbouwverenigingen. Anders stevend de sector af op een ramp. Dat zegt de koepelorganisatie van woningbouwverenigingen EDES. De voorzitter wil dat de lasten voor de corporaties worden beperkt. En dat de overheid stopt met het nemen van allerlei fiscale maatregelen. Zoals het betalen van BTW over eigen grond.